Vijf uur. met het NOS-journaal. Bij de Sinterklaas zijn zo'n 60 mensen aangehouden. Het zijn zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Voor de demonstratie waren speciale plekken in de stad aangewezen... maar een aantal van hen ging toch naar de markt... waar de Sint na een tocht door de stad aankwam. Burgemeester Schoenmaker van Gouda zegt dat de landelijke intocht voor kinderen... een vrijwel vlekkeloos feest is geworden. Maar de gebeurtenissen eromheen noemde hij bedroevend. Volgens hem werd de sfeer en kwamen vader en een aantal kinderen door de opstootjes in gedrang. Onder de arrestanten zijn filmmaker Sunny Bergman, die een documentaire maakt over Zwarte Piet, en mensen uit extreemrechtse hoek, onder wie leden van de Nederlandse Volksunie. In Antwerpen is een 31-jarige rabbijn neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar, zo melden Belgische media. Een passant stak hem vanochtend onder een spoorwegbrug plotseling in de hals. De dader liep daarna weg en is nog niet aangehouden. PvdA-Kamerlid Bouwmeester zegt dat ze zich wezenloos is geschrokken toen Kamerlid Usturk in een vergadering van de fractie van donderdagavond schreeuwde mogen Allah je straffen. Dat zei ze in Kamerbreed op NPO Radio 1. Volgens Bouwmeester verliep de vergadering waarin over de samenwerking met Usturk en zijn collega Kuzu werd gesproken tot op dat moment heel rustig. Iedereen was bezig om eruit te komen en dan opeens dit. De verwensing die gericht was aan Ahmed Marcouch was volgens haar de druppel die de M&D deed overlopen. Toen werd besloten dat de twee uit de fractie moesten. Het weer geleidelijk droger en in het zuiden en zuidwesten opklaringen. Vannacht overal enige tijd droog en kans op een mistbank.